De jongen lag vijf uur onder het puin. Hij was aanspreekbaar. Zijn vader werd eerder al gered en naar het ziekenhuis gebracht. De grillroom stortte vanmiddag na een explosie in... De oorzaak van die explosie is nog onduidelijk. Het dak van het pand in Koevoorde staat op de grond... en de rest is weggeslagen door de ontploffing. In de Libanese hoofdstad Beirut hebben vrouwen actie gevoerd... tegen seksuele intimidatie en voor vrouwenrechten. Ze liepen een mars naar het centrum van de stad. De vrouwen willen dat hun kinderen recht hebben op het Libanese staatsburgerschap... op het moment dat zij kinderen krijgen met iemand die niet uit Libanon komt... Tijdens het protest stak een man zichzelf in brand. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Stakingen hebben Frankrijk voor de derde dag op rij voor een groot deel lam gelegd. Net als op voorgaande dagen lag het openbaar vervoer in het land grotendeels stil... en gingen actievoerders in meerdere steden de straat op. De overlast was extra groot doordat vrachtwagenchauffeurs op 15 plaatsen snelwegen hadden geblokkeerd. De landelijke protesten begonnen woensdagavond... toen vakbondsleden in het hele land het werk neerlegden... uit protest tegen het plan van president Macron... om het pensioenstelsel te hervormen. De boerenactie om het nummer De Boerda's de Kerel van normaal hoog in de top 2000 van NPO Radio 2 te krijgen is een succes geworden. Het nummer komt binnen op plek 9 in de ranglijst die eind deze maand wordt uitgezonden. Rollercoaster van Danny Vera komt nog hoger binnen in de lijst op plek 4. En volgens de NPO is het daarmee ook de hoogste nieuwkomer ooit. Op nummer 1 staat voor de 17e keer Bohemian Rhapsody van Queen. Het weer vrijwel droog, later in de nacht vanuit het westen regen. Morgenochtend ook nog regen, in de middag soms zon, afgewisseld met buien. Het waait stevig. In de kustprovincies is morgen kans op windstoten tot 90 km per uur.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 En trouwens, Mr. Props doet er ook aan mee. Luister maar. No, the road gets hard. And you just wanna leave. I ain't never too far. Just have a little faith in me. When all the fears What are you looking at, Beethoven? Get over there and play, will you? You look like you've been on your feet all day. Why don't you come find a place to sit? <laughs> no, we're just trying to get to know you better. Come on. I just made a hundred thou today, so <laughs> yeah. I think we're getting the appetizer. no, no, I told you, French wine, not this swill from Naples. So I told William, if we don't get back to the French Riviera in the next month, I'll absolutely lose my mind. I so lovely this time of year. so I can drive them real fucking slow. I like my own company, company Just a tip. Cause I already got a good thing with me. you cost me in damages? You'll never work in this town again!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 Deed hij met Brando. En daarvoor horen we Z en Amp eh, Galliani met Good Thing. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Paul Elstak is een veteraan in de DJ-vak, oude lul. Maar je ziet de laatste tijd steeds vaker soapfiguren op het podium. Dat zegt de 53-jarige hardcore DJ in gesprek met de Playboy. Townstar viert dit jaar het 25-jarig bestaan van zijn hit Rainbow in the Sky. En die laatste decennia heeft hij van dichtbij meegemaakt hoe zijn professie is veranderd. Zo zouden DJ's vandaag de dag veel meer op hun eh, presentatie eh, letten. Die hebben mooie kleren aan en zijn veel meer met hun uiterlijk bezig. En vrouwelijke DJ's hebben decolletés. Mooie jurkjes, dat deden ze vroeger echt niet. Het vak van de DJ is echt helemaal veranderd. Het is steeds meer een eh, populariteitspot. Hoe, kun je, eh, hoe goed je kunt draaien is tegenwoordig minder belangrijk. Tegenwoordig staan er van die showfiguren op het podium. Er wordt niet gedanst. Het publiek staat alleen maar met het telefoontje de DJ te filmen. Al dus eh, Paul Elstak. En uh, eh, Elstak vindt de verkiezing van de beste DJ ter wereld door lezers van de DJ Mac daarnaast overschat. Het is een populariteitsprijs die niets meer te maken heeft met de beste DJ's ter wereld, zo meent de hardcore DJ. Er wordt heel veel geld in eh, geïnvesteerd. Ik heb gehoord dat er DJ's zijn die een ton in zo'n campagne stoppen. En er schijnt ook geld naar de DJ eh, Mac te gaan. En als je nummer 1 wordt, verdien je zo'n bedrag in een weekend natuurlijk weer terug. Die hele top 100, dat is gewoon een smet op het vak zoals... Eh, DJ Paul Elstak zegt. Nou, dan heeft hij ook wel een klein beetje gelijk in. Want eh, tegenwoordig... Eh, ja, Martin Garrix, Chesto. Het, het, staat op het podium een showtje weg te geven. Dan is het niet zo dat Martin Garrix en Chesto echt een mega show meegeven. Maar hè, de DJ's staan meer met het publiek te spelen dan eh, dat ze eigenlijk eh, aan het draaien zijn. Tegenwoordig, eh, ze hebben zo'n sync-knopje erop. echt waar. Je mag het niet zeggen. <laughs> je hebt het ook niet van mij. Maar tegenwoordig, elke boerenlul kan gewoon een plaatje inmixen. Zie je, we hebben ze antwoord door met muziek. Want daar was ik natuurlijk aan radio gekluisterd. Wat dacht je van hier met The Town? from the I dry like that op Z Eh, Jenkins met Runway. En daarvoor hoorde je I2K en uh, eh, BBNO met Lala. En de Oliver Heldens remix. En zo werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande? Nou, een heleboel kleine feestjes. Het grote feest is volgens <laughs> mij vandaag in, eh, in de Gelderdoom. Dat is uh, NPF's van die piratenverstijnen. Dat is helemaal vol. Met allemaal Nederlandse artiesten.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 Dus eh, vanavond dus wekelijks Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we wat verder doorlopen, aan de rechterhand komen we bij Club R. Dat is vanavond Favela, Last of the Year in. Het begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. En dat is vanavond Latin, Beelfunk, Urban en Afro. En voor meer informatie check de website air.nl. Met onder andere Favela, Som Sistema, eh, Systema, Balbino, Ravina, Bad Guys, of Black, Laila Tona... Gonneltje, Raoul Alexander, Mojo, MC Easy Busy... MC Flexbo en MC Ignite. En Area 2 is eh, Tacobo. Nee, Taco. Mauri Santana en Matt Hughes. En in Area 3 hebben Bruno eh, Bigman, Gabriel Alves en Campana. Dat is vanavond allemaal in Club Air Favela. Last of the year in. Het begint allemaal om 11 uur vanavond. En nog een wekelijks feestje. Is vanavond encore in de Melkweg. Met eh, vanavond eh, het thema 7 Year Anniversary. Ze bestaan, eh, ze bestaan zo. Het komt er gek lekker uit. Te veel bier gedronken, denk ik.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 En hosted bij voorshow bangers eh, Marbo. Dat vanavond dus in eh, de Belkweg in Amsterdam, Encore 7 Year Anniversary. En tot zover een korte party update. We gaan doen met muziek, want daar was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van eh, Julia Tigora met Um Danso? En daarvoor horen Will Taylor uit de UK met Cry No More. En ze werd het even tijd voor Night Nightwalk 10. De 10 populairste plaat op dit moment op de dansvloer. Als je vanavond nog her en der gaat stappen. Op 10 deze week Low Steppa met Sunshine. En op 9 Robosonic en EPMD met For The People. Op 8 Louis Vega en de Martinez Brothers met Let It Go. Op 7 Louis Vega. En ook de Martinis eh, met eh, Let It Go. Alleen dan in de TMBLV-dub. Op 6 Nada Rasdar met Get Your Freak On. De Kevin McKay remix. Op 5 deze week. Happy Clappers met I Believe in de Coop Guy remix. Op 4 Endor met Pump It Up. En op 3 Madison Avenue met Don't Call Me Baby in the Mouse T remix. Op 2 deze week Kasim met Shine On Me. En die, die stond volgens mij vorige week nog op 1. Dus dat betekent dat we een nieuw nummer 1 hebben in de Nightwalk tijdens deze week. Ovaya met Soldier, de klapmix. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1, Soldier van Ovaya. out. zometeen eh, vanaf 11 uur eh, liggen we helemaal naar Italië. Met de beste clubs van Italië. Maar eerst is het ons zometeen 10 uur. Hè? <laughs> en dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global voor de Shift eh, K3I met Push Your Back Out. En daarvoor nummer 1 uit de Nightwalk 10. Ofaya met Soldier, de Club Mix. Ik eh, zeg, blijf luisteren. Tot zometeen. Na de break. DJ Mouse op. De Global House Vibes komt er zometeen aan. Maar is het tijd voor eh, misschien nog Big Dope. Maar eerst die Mambo Brothers met live. Ik zeg tot zometeen. Na de break. wenst jullie allemaal fijne dagen en...